Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim een derde van de vepende jongeren ligt ook te paffen in bed. Artsen en onderzoekers hebben bijna duizend scholieren gevraagd... of ze wel eens iets gebruiken met nicotine, zoals sigaretten, snus of dus een vape. Bijna de helft gaf aan van wel. Van de vapers zegt bijna de helft dat ze dat dagelijks doen. Vier op de tien noemt zich verslaafd. Sam kan erover meepraten, vertelt hij bij RTL Nieuws. Nou ja, s'nachts dat was... Eh, het was vooral super fijn om in je bed te liggen, filmpje te kijken, vapen, weet je. Het was gewoon, het was super makkelijk. Je kreeg die nicotine rush. Alles was een stukje leuker, alles was een stukje fijner. Een onderzoeker van de UvA in Amsterdam dacht al wel dat er in bed werd geveept... maar zegt tegen de Volkskrant dat hij niet had verwacht dat het zo vaak voorkomt. De burgemeester van Terneuzen stapt definitief op. Hij had het vorige week al aangekondigd vanwege een ruzie over de komst van een AZC in de gemeente. De burgemeester was voor, maar de gemeenteraad en meerdere wethouders lagen dwars. De burgemeester suggereerde dat ze onder druk waren gezet. NAVO-landen praten vandaag in Brussel over de oorlog in Oekraïne. De Russen en Amerikanen hebben daar gisteren urenlang over onderhandeld... zonder Oekraïne zelf en zonder de NAVO. Vandaag is er daarom een meeting van buitenlandministers van de lidstaten... zegt correspondent Ardi Stemerding. Wat er eh, vooral zal gebeuren is dat landen proberen eh, zich te laten bijpraten... over wat er eh, gebeurt nu in de onderhandelingen. Hè. Ze zullen willen weten welke exacte punten liggen er nu op tafel. Natuurlijk willen ze ook weten wat nou de Amerikaanse afdronk is... van wat er gisteravond in uh, Moskou is eh, gebeurd. Dat horen ze dan niet van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Die is er niet bij straks. Nederland heeft een nieuwe cocaïne-koploper. Jarenlang werd dat spul het meest gebruikt in Amsterdam... maar uit nieuwe metingen van het rioolwater blijkt dat de hoofdstad is ingehaald door Leeuwarden. Niet alleen kook is daar populair, schrijft de Telegraaf. Ook amfetamine, speed dus. Het gebruik van beide middelen is flink gestegen sinds de vorige meting, twee jaar geleden. En het weer nog vanochtend in het oosten kans op wat regen. Verder is het vooral grijs, maar droog. Heel soms zijn er wat opklaringen met een klein zonnetje. Het wordt vandaag max 4 tot 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits verloopt niet al te druk. In Noord-Holland staat nu 70 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een kapotte vrachtauto bij knopen Lunette. De linkerrijstrook is daar dicht en dat kost je nu 35 minuten. De A10, de Ring Noord richting Amersfoort. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Durgerdam. De vertragingstijd is hier nog een kleine 20 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten op oponthoud.